Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de burgemeesters gevraagd zo snel mogelijk noodopvang te regelen voor vluchtelingen. Er zijn vanavond nog 750 slaapplekken nodig, staat in een brief. In totaal zijn er 1500 slaapplaatsen nodig voor 72 uur, inclusief verzorging. Premier Rutte is niet van plan nu al toezeggingen te doen over aanpassing van de begroting voor veiligheid en justitie. De oppositie vindt dat hij rammelt en dat de veiligheid in het geding is. Ook de regeringspartijen noemden de voorstellen gisteren niet geweldig. De justitiebegroting dreigt het niet te halen in de Eerste Kamer. De marechaussee voert vanwege de vluchtelingenstroom meer mobiele controles uit aan de Nederlandse grenzen. Vrachtwagens, busjes en personenauto's worden van de weg gehaald en geïnspecteerd. Het doel is om mensensmokkelaars op te pakken. Wordt vooral gecontroleerd bij de grensovergang met Duitsland bij de A12. Tientallen voetbalsupporters veroorzaakten onrust in het centrum van Groningen. Rond drie uur vanmiddag zochten supporters van FC Groningen en Olympique Marseille elkaar op. Franse supporters gooiden op de Grote Markt met stoelen en glaswerk en staken vuurwerk af. Agenten hebben de twee groepen uit elkaar gehaald. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De Syrische luchtmacht heeft een reeks bombardementen uitgevoerd op de stad Raqqa, die in handen is van terreurbeweging IS. Mensenrechtengroeperingen melden dat er zeker twaalf luchtaanvallen zijn geweest. Het aantal slachtoffers is niet duidelijk en ook is niet duidelijk welke doelen er zijn getroffen en hoe groot de schade is. IS beschouwt de stad in Noord-Syrië als hoofdstad van het kalifaat dat de terreurbeweging heeft uitgeroepen in delen van Syrië en Irak. Dan het weer. In het midden en oosten buien. Vanuit het westen opklaringen. Komende nacht op de meeste plaatsen droog. En morgen lokaal een bui. Af en toe zon en maximaal 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits in de Randstad. Vooral rond Utrecht staan veel en lange files. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Brugge 8 kilometer. En bij Muiden nog eens 7. Op de A2 Utrecht en Bos tussen het Everdingen en Salbommel, 17 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 5 en bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens 9. Op de A10 eh, Noord tussen Kadoelen en knooppunt Watergraafsmeer 8 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij de afrit Oosterbeek 9. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 7 kilometer file.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 Dat betekent dat het tijd is voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat Forza Horizon nummer 2. Op nummer 4 staat Formule 1 2015. Op nummer 3 FIFA 16. Op nummer 2 Forza Motorsport 6. Op nummer 1. Nummer 1. Oh, ik kan niet wachten. Pro Evolution Soccer 2016. Bless them when there ain't no stress. And this one is straight for the girl, them. Enrique Iglesias. Longside. Into the zone. Get the girl, them in the zone. Give them the big moan. up, Paula. another, please. Think I'm baby girl. Got me feeling like I'm flying, like I'm out in space. Something about your body says, come and take me. I'm in baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, cover, don't stop. Party. I remember. no pity. Me a tell her nothing petty. Anytime when me get it, it's gonna be alright. You're taking the full stop. Laser, Come On To Me. En daarna ben ik terug met eh, het dier van de week.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 Need you over right there with me there, but you inna your own, I we she not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, Girl, you the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb, diggy, diggy, bring, come, give it to me. Girl, You the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb, diggy, diggy, bring, come, give it to me, give it to me, girl, give it to me, girl, give it to me, give it to me, give it to me, girl, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, come here now, girl. over your and papa and She you know, girl. Come you know, girl. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, half zeven. Wat een lekker nummer is toch? Het is tijd voor het dier van de week. Met de naam Yara. mooie knappe jaren is een beetje eigenwijs. Soortgenootjes kan ze niet echt waarderen. Ze heeft het liefst een huis voor haar alleen. Ze is gek op aandacht en knuffelen, maar voordat je haar mag aaien, moest ze je eerst goed leren kennen. Als het aaien zat is, dan laat ze het duidelijk merken door je een klein tikje te geven. Echt een dame met een eigen willetje. Ze is op zoek naar een huis met een tuin waar ze heerlijk kan struinen en in het zonnetje kan liggen. Haar nieuwe baasje moet haar regelmatig borstelen vanwege haar mooie lange haren. Bent u al gevallen voor dit lieve koppie? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, 2041 XA in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888 023 571 3888.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 I put my arms around you, and I promise. dus een verzoekplaat binnengekregen. Van Sander, maar die stiekem, gisteren, die stiekem net naar achter geslopen in de kantine. Dat is Hayden James met Something About You. Oftewel op mijn manier, Sander Kebab. Hier is Sander speciaal voor jou. Sander Kebab. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. to shake with your hair, will it ever click, Will it ever click. Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake, start to shake with your hair. Will it ever click, Will it ever click. Are you a freak? There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. kwart voor zeven. Dat betekent dat het tijd is voor het weer. Vrijdag en in het weekend schijnt geregeld te zon met, en met name vrijdag. En ook nog zaterdag komt het tot buien en bij die buien ook kans op onweer. Dan gaan we alvast naar zondag. Zondag blijft het overal in de regio droog. En de temperatuur ligt het weekend rond de 16 graden. Dus dan is het op zich wel lekker weer. Maar mm, regen af en toe is ook wel lekker op zich.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 Het was kantje boord, maar ik heb hem gered. Ik ben dood op mijn ogen vallen dicht. Ondanks dat die bang niet altijd Het is een dag die misschien niet al te lekker begon. Maar de zon schijnt, ik zie een terras.